Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Republikein Dick Cheney heeft een steun uitgesproken voor de democratische presidentskandidaat Kamala Harris. De voormalig vicepresident noemt Donald Trump een gevaar voor de republiek. Zijn dochter, politicus Liz Cheney, maakte zijn keus bekend tijdens een forum in Texas. Dick Cheney zei zelf in een verklaring dat het zijn verplichting is als Amerikaan om de grondwet te beschermen... en dat Trump nooit meer vertrouwd kan worden met macht. In Canada is een man uit Pakistan opgepakt die naar New York wilde om een aanslag op een Joods centrum te plegen. De man was al onderweg naar de grens toen hij werd aangehouden. De verdachte zou tegen undercover-agenten hebben gezegd dat hij de aanslag wilde plegen. De man van 20 wilde dat doen op 7 oktober, precies een jaar na de grote Hamas-aanval op Israël. Een andere mogelijke datum was 10 oktober, de Joodse feestdag Yom Kippur. China stopt per direct met internationale adoptie. Volgens het land past dat beleid in internationale trends. China maakte buitenlandse adoptie in 1992 mogelijk. Sindsdien vonden zo'n 160.000 kinderen een nieuw gezin in het buitenland. Meer dan de helft kwam in Amerika terecht. Mogelijk heeft het besluit te maken met de demografische ontwikkelingen in het land. China heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld... en doet er alles aan om vrouwen meer kinderen te laten krijgen. Een meisje in het Gelderse Borculo heeft van de politie een nieuwe kat gekregen. Dat gebeurde nadat agenten haar oude kat tijdens een nachtdienst hadden doodgereden. Collega's die het nieuws moesten vertellen voelden zich daar zo schuldig over... dat ze besloten voor het kind van negen een nieuwe poes te regelen. Die zochten ze samen met haar uit bij een asiel. Het weer, de temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. De dag begint bewolkt, maar de zon laat zich vanmiddag steeds vaker zien. Het wordt 24 tot 28 graden.